Mark Visser met het NOS Journaal. Een demonstratie in de Haagse Schilderswijk is gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen waren naar een politiebureau gekomen om hun woede te uiten over de dood van een Arubaanse toerist. Hij overleed zondag in een ziekenhuis na zijn arrestatie een dag eerder. Iets na negen uur sloeg de stemming om toen de politie niet met de menigte buiten in gesprek wilde gaan. Demonstranten liepen naar de zijkant van het politiebureau en bedreigden een kleine groep agenten. Daarna werden er stenen, vuurwerk en andere spullen naar de agenten gegooid en greep de ME in. Tot diep in de nacht bleef het onrustig in de Schilderswijk. De burgemeester Van Aartsen begrijpt de boosheid en frustratie, maar keurt het geweld af. Hij wil verder onderzoek afwachten voor hij conclusies trekt. Jemenitische rebellen hebben een skutraket afgevuurd op Saoedi-Arabië. Volgens een persbureau in Jemen was de aanval gericht op een Saoedische raketbasis in de provincie Riyadh. Het zou de tweede raketaanval vanuit Jemen op Saoedi-Arabië zijn... sinds het begin van de Saoedische luchtaanvallen op Jemen. Eerder vandaag vielen er tientallen gewonden toen een autobom explodeerde... bij een militair ziekenhuis in de jemenitische hoofdstad Sanaa. Volgens een woordvoerder van de rebellen was de aanslag gericht tegen de leiders van de rebellen... Bij de burgeroorlog in Jemen zijn volgens de VN tot nu toe zo'n 5000 mensen omgekomen. Het Amerikaanse tv-station NBC heeft de banden verbroken met vastgoedmagnaat Donald Trump. Aanleiding zijn zijn negatieve uitspraken over Mexicaanse immigranten. NBC zal niet langer de Miss USA en Miss Universe verkiezingen uitzenden die Trump samen met anderen organiseert. In een reactie laat de vastgoedmagnaat weten dat hij overweegt om NBC voor de rechter te slepen. Eerder deze maand stelde Trump zich kandidaat voor de Republikeinen in de strijd om het presidentschap. In een toespraak zei hij dat Mexicanen alleen maar slechte zaken als drugs en misdaad de VS binnenbrengen. Het weer, het is een eh, heldere nacht.